Drie uur. Amber Brandsen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama draagt Loretta Lynch voor als nieuwe minister van Justitie. Ze moet de opgestapte Eric Holder opvolgen. Lynch is nu nog de hoogste openbaar aanklager in Brooklyn. Ze heeft geen persoonlijke band met de president. En dat zou het voor Obama makkelijker kunnen maken om haar benoeming door de Senaat te krijgen. Mocht Lynch daadwerkelijk worden benoemd, dan is ze de eerste zwarte vrouwelijke minister van Justitie in de VS. Er zijn tot nu toe twintig Nederlandse jihadisten omgekomen in Syrië. Dat zei minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in het tv-programma Pau. Het gaat om mensen die bekend zijn bij de AIVD. De bevestigde gevallen al dus Plasterk. In totaal zijn er naar schatting 160 mensen vanuit Nederland naar het Midden-Oosten gegaan... om zich aan te sluiten bij de strijd van extremistische moslims. Volgens Plasterk komen er zo'n 10 jihadgangers per maand bij. Vicepremier Ascher roept iedereen op om bij de discussie over Zwarte Piet rekening te houden met de mening van anderen. In het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen zei Ascher dat hij denkt dat kinderen ermee kunnen omgaan als Piet verandert, mits volwassenen zich normaal gedragen en niet schelden of dreigen. Ascher vindt het jammer dat de discussie heeft geleid tot een rechtszaak over de intocht van de Sint in Amsterdam. De VN-veiligheidsraad heeft de ex-president van Jemen, Saleh, op een zwarte lijst gezet. De steenrijke Saleh mag het land niet meer uit en zijn tegoeden worden bevroren. Ook twee leiders van de Houthi-rebellen zijn op de lijst gezet. Volgens de Veiligheidsraad proberen Saleh en de rebellen chaos in het land te creëren en daarmee Jemen te destabiliseren. Saleh trad in 2012 na 33 jaar af als president. Sinds die tijd is het onrustig in Jemen. Het weer aan de westkust wat buien, mogelijk met onweer. Het waait flink en het is vannacht 6 tot 8 graden. Aankomende dag aan zee kans op een bui, in het binnenland regelmatig zon.